Kledingwinkels, de bouwmarkt en andere niet-essentiële winkels... mogen overdag weer open, vertelt verslaggever Ewout Kiviet. Ja, inderdaad. Eh, ze mogen toch open zonder afspraak vanaf morgen tot vijf uur s middags. Eigenlijk zoals het was in eh, november met die avondlockdown. Er zullen wel wat beperkingen zijn, zoals het maximaal aantal mensen per vierkante meter. In de wat kleinere winkels dus minder mensen. Horeca, bioscopen en theaters zouden nog dicht moeten blijven. Over een uurtje of twee horen we meer op de coronapersconferentie. Het leek vandaag in Valkenburg al versoepeldag. Daar zaten de terrassen weer hutje-mutje en stonden tafeltjes vol bier en bitterballen. Ja, heerlijk. Heerlijk, jongen, heerlijk. Hoe is dit? Ja, normaal. Normaal? Ja, ik vind het wel normaal. Vooral hier in Valkenburg hebben ze toch veel overleefd, dus... Eh, ik gun het ze ook allemaal. Ik vind het zelf ook fijn om weer hier te zijn. Ik had het wel nodig. hoe verantwoord vind jij dit? Verantwoord? Mag ik ook gewoon geen mening geven? Jullie zitten lekker aan, eh, een eh, biertje. We waren toevallig vandaag eh, in, hier in Valkenburg. Ik moest hier zijn voor werk. Want jullie komen hier niet vandaan. Ik hoor geen zachte G. Nee, nee. Ik kom, uh, kom, kom uit Haarlem. Dus we zijn hier toevallig... ik wist niet dat alles open was. Iedereen zat wel op anderhalve meter afstand en had een corona-toegangsbewijs. De ondernemers protesteren tegen de sluiting. En het blijft niet bij Valkenburg. 15 Limburgse burgemeesters hebben al gezegd dat morgen kroegen, restaurants, theaters en de bios voor één dag open mogen. Zodat ondernemers kunnen laten zien dat ze het moeilijk hebben. En een foutje bij Fort Velzen. Daar zijn de wallen rond het fort helemaal weggewalst. En dat was niet de bedoeling. Bizar. Ik ben eigenlijk best geschokt. Wat ik zie is eigenlijk ongelooflijk. bulldozers hebben de bulte aarde rond het onderdeel van de werelderfgoedlijst weggehaald. Er wordt nu onderzocht wat er is gebeurd. De gemeente zegt dat er geen vergunning voor was en eist dat de wallen terugkomen. Het Dan nog het weer. Het blijft grijs vanavond. In het zuiden nevelig en mistig. Dit weekend ook grijs, af en toe een zonnetje en een graad of vijf. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A7.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 Though you can't hear me when I get through, and feel you near me, driving in my car. I'm driving home for Christmas. Driving home for Christmas with a thousand memories. Take a look at the driver next to me He's just the same Just the same sing for you. Though you can't hear me when I get through. Oh, and feel you near me. Driving in my car, driving home for Christmas. Driving home for Christmas with a thousand memories. Take a look at the driver next to me He's just the same He's driving home, driving home Driving home for Christmas See babe.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 Het kabinet trekt 250 miljoen euro extra uit voor de subsidieregeling in het Gronings aardbevingsgebied. Maandag leidde het aanvragen tot chaos, omdat het beschikbare geld om huizen te verbeteren in de loop van de avond al op was. Het geduld van Rusland is op en daarom wil het land dat de NAVO binnen een week met een reactie komt op de eisen van Rusland. Dat zegt de minister van Buitenlandse Zaken Lavrov. Rusland wil onder meer dat Oekraïne geen lid wordt van de NAVO. De gemeente Amsterdam verwacht dat horecaondernemers en cultuurinstellingen zich aan de coronaregels blijven houden en dus gesloten blijven. Amsterdam voert geen gedoogbeleid, zegt burgemeester Halsema. Het weer vanavond en vannacht op veel plaatsen mist. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. took my heart, but you took my life, but you took my love. some kind of boy, some kind of girl, to some kind of song around the world.